Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte staat zich al de hele dag te verdedigen. Hij blijkt degene die in de gesprekken over een nieuw kabinet... de naam van CDA-kamerlid Omtzigt heeft genoemd... terwijl Rutte vorige week nog zei van niet. Vandaag zei hij tot woede van de andere partijen in de Tweede Kamer... ik heb het me verkeerd herinnerd. Ik heb geen enkele herinnering dat ik dat ook weer heb opgebracht bij de verkenners. En dat is de waarheid. Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor. Het is echt onbegrijpelijk en ontluisterend dat de minister-president blijft ontkennen dat hij daar een herinnering aan heeft. Het is voorbij met u. U heeft Nederland tien jaar voorgelogen. Nu hebben we het met, elkaar allemaal gezien. En ik zou u willen vragen, hou de eer aan u zelf en stap gewoon op. er is al urenlang een fel debat over bezig, want de andere partijen vinden het niet kunnen dat Rutte het tijdens de gesprekken met de verkenners over een Kamerlid had. Pieter Omtzigt dus, die bekend staat als heel kritisch op het kabinet. En toen Rutte daar net weer een vraag over kreeg, reageerde hij fel. Dat is gewoon niet zo. Dat doet de VVD niet. Dat was nooit onze intentie. Nooit, nooit, nooit. Dus ik wil echt proberen om de heer Segers uit zijn hoofd te halen... dat daar de VVD bezig was om een kritisch Kamerlid weg te promoveren. Dat is gewoon niet zo. Het is een uitstekend Kamerlid. Er is niemand in de VVD die zegt... we gaan hem wegpromoveren of naar een andere plek. Dat is niet aan de orde. Echt niet. Ja, het is wel duidelijk dat het crisis is in Den Haag. De politie in Brabant heeft een man van 19 opgepakt... voor het bedreigen van schrijfster Lale Gül van 24. Zij kwam eerder dit jaar met een boek waarin ze kritisch is over de islam... en daarna werd ze online bedreigd. Afgelopen weekend maakte ze bekend dat ze het onderwerp voorlopig laat rusten. En Daley Blind denkt niet dat hij dit seizoen nog kan spelen voor zijn club Ajax. De verdediger raakte dinsdagavond geblesseerd tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar. Hij heeft een enkelband gescheurd en moet volgende week onder het mes. Als het meezit kan hij komende zomer wel nog het EK halen, zegt Blind. En het weer nog, het is droog en in het zuiden is het meeste zon. Vanavond koelt het wel snel af. Morgen zijn er meer wolken en het wordt dan hooguit nog maar 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam staat file bij knooppunt Burgerveen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al, al mijn klasgenootjes zeggen ze ja Romy, je kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 Perfection, perfection, perfection, perfection, perfection. Flawless, absolutely flawless. tonight That would be the best therapy for me All the crazy shit I did tonight Those be the best memories I just wanna let it go tonight That would be the best therapy for me Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey yeah, yeah.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 die wat verder van de politiek afstaat. Vorige week werden de demissionaire ministers Van Ark en Koolmees aangesteld als nieuwe verkenners... maar Kaag wil hen dus vervangen. Schrijfster Lale is opgelucht dat er iemand is aangehouden voor bedreigingen tegen haar. Eindelijk ervaart iemand de gevolgen, zegt ze. De verdachte is iemand van 19 die werkte met afgeschermde internetaccounts. En Daily Blind komt dit seizoen vrijwel zeker niet meer in actie voor Ajax. Misschien nog wel op het EK. Hij heeft tijdens de Interland in Gibraltar dinsdag een van zijn enkelbanden gescheurd.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 yeah. Uh, uh, Give you the keys and all. You even help me when the beef was on. Tell me what you feel. Yeah. i I'm uh, feeling yeah. something uh, real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Woo! Slow down, love. Don't thinking it was. I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million dollars. But I changed, only got eyes for her, believe me. Ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me why'd you feel feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel? i I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM stop hoping. Honeymoon, let's go sloping.